Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De politie heeft geen aanwijzingen gevonden dat de tienjarige Jennifer uit Rotterdam seksueel is misbruikt voordat ze werd gedood. Het lichaam van het meisje werd in de nacht van zondag op maandag gevonden in een huis in Rotterdam. Uit sectie is alleen gebleken dat Jennifer door geweld is omgebracht. Hoofdverdachte Anthony K., die ex-vriend van Jennifer's zus, blijft zeker twee weken vastzitten. Hij wordt verdacht van moord of doodslag en onttrekking van een kind aan het ouderlijk gezag. Op de A50 bij Arnhem is afgelopen nacht een man gearresteerd wegens diefstal van parfum ter waarde van 43.000 euro. De man uit Eindhoven zou de parfum hebben gestolen uit een vrachtwagen die op een parkeerplaats stond langs de A50 bij Apeldoorn. Hij ging er vandoor met een aantal pallets met flessen parfum, maar werd kort na, na een korte achtervolging door de politie achterhaald. De Raad van State heeft kritiek op de AOW-plannen van het kabinet. Volgens de Raad gaat de AOW-leeftijd te langzaam omhoog gezien de financiële problemen van de overheid en de krapte op de arbeidsmarkt. Het adviesorgaan van de regering maakt zich ook zorgen over de manier waarop de lusten en lasten tussen ouderen en jongeren worden verdeeld. Elektronica-fabrikant Samsung heeft maatregelen genomen om te voorkomen dat het bedrijf moet stoppen met de verkoop van zijn smartphones in Nederland. Een aantal Samsung-modellen, waaronder de Samsung Galaxy S, maakt volgens de rechtbank in Den Haag inbreuk op een patent van concurrent Apple. De rechter gaf Samsung tot overmorgen de tijd om daar iets aan te doen. Samsung heeft de software in de telefoons die vanaf eind deze week in de schappen liggen daarom aangepast. Het weer. Vanavond vooral in het zuiden nog regen. Morgen overdag eerst op veel plaatsen mist. Later in de ochtend zon. Het blijft droog met maxima tussen 14 graden in het noorden en 16 in het zuiden van het land. Dit was het en Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De files vanaf 4 kilometer lengte staan op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort tussen Gooimeer en Laren 5 kilometer. A4 Amsterdam richting Den Haag tussen knooppunt Burgerveen en Zoeterwoude Rijndijk 8. A10 West naar Zaanstad bij de Koentunnel 4. De andere kant op tussen Geuzenveld en De Rij 4. A15 vanuit Europoort bij knooppunt Vaanplein 4. A15 van Gorkum naar Rotterdam na een ongeluk bij Alblasserdam 2 uh, eh, kilometer. Er zijn twee rijstroken dicht.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 Give my life, give my life, give my life to be in the book of love. Give my life, give my life, give my life to God 106.9 ZFN tv. ZFM, Text TV, op kanaal 45. keep you in my mind.